Gert met het NOS Journaal. Spanje gaat dit weekend steun vragen voor zijn banken. Dat meldt het persbureau Reuters op gezag van verschillende EU-functionarissen. De ministers van Financiën van de eurozone bespreken het Spaanse verzoek om noodhulp morgen in een telefonische vergadering. Daarna dient Spanje een officiële aanvraag in, al dus de bronnen. Concrete bedragen worden niet genoemd, maar als Spanje steun wil gaat het om vele miljarden. Staatssecretaris Veldhuizen van Zanten is blij met het rapport van de Raad voor Volksgezondheid over de toekomst van de gezondheidszorg. Volgens haar sluit het advies aan bij het kabinetsbeleid en de discussie over de toekomst van de AWBZ. De Raad stelt in een advies dat Nederlanders in de toekomst de zorg op hun oude dag zoveel mogelijk zelf gaan organiseren en betalen. Door de vergrijzing zouden de zorgkosten onmogelijk volledig op te brengen zijn door de overheid. Mensen moeten volgens de Raad eerder nadenken over hun zorg op latere leeftijd en daarvoor sparen. In het Amerikaanse leger pleegt bijna iedere dag iemand zelfmoord, blijkt uit cijfers over de eerste 155 dagen van het jaar. In die periode maakten 154 Amerikaanse militairen een einde aan hun leven. Dat aantal is veel hoger dan het aantal Amerikanen dat bij gevechten in Afghanistan omkwam. Het Amerikaanse ministerie van Defensie heeft geen verklaring voor de stijging. Een verband met blootstelling aan gevechtssituaties ligt voor de hand, maar ook onder militairen die nooit zijn uitgezonden is het aantal gevallen van zelfmoord gestegen. Bierbrouwer Heineken neemt de Belgische ciderontwikkelaar en fabrikant Stassen ciders over. Hoeveel Heineken voor Stassen op tafel legt is niet bekendgemaakt. Volgens de bierbrouwer is cider een groeimarkt en ligt een uitbreiding van de activiteiten voor de hand. Stassen is de grootste ciderfabrikant in Europa. Heineken is wereldwijd marktleider. Het weer vanochtend veel zon. Later ontstaan stapelwolken verspreid over het land buien. Met vooral in het zuiden en oosten kans op onweer. En het wordt vanmiddag maximaal 19 graden. Dit was het NOS Short. Dit is René Passet van de ANWB.